طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد بخام بإذن الله تعالى in this lesson les nummer 50 it hebben over hoofdstuk 37 العلم العلم what is العلم dat zullen we inshallah ta'ala zo meteen zien نبدأ بالأمثلة we beginnen met de voorbeelden علي في الحديقة علي في الحديقة جرت عائشة Hier heb je een drukfout, tenminste bij mijn boek. In mijn boek, de ra heeft sukoon en dat hoort fatha te zijn. Jarat Aisha. Tajri as-sufunu بين مصر وأوروبا تشتهر أسوان بجودة الهواء لندن أكبر بلاد الإنجليز أو الإنجليز سافر أبي إلى دمياط طيب فرطالة علي في الحديقة مش علي is in the town of sorry in the, uh, in het park جرت عائشة wil عائشة رند تجري السفن بين مصر وأوروبا de schepen طارن تشن Egypte أن أوروبا تشتهر أسوان بجودة الهواء أسوان that is een plaats in Egypte and die is bekend met frisse lucht تشتهر أسوان بجودة الهواء لندن أكبر بلاد الإنجليز لندن لندن is uh, the, the grootste plaats in England Safara abi ila dimyat. Mijn vader eh, ging of reisde naar Dimyat. Dat is ook een plaats in Egypte. Zoals jullie, jullie zien, hier worden heel veel woorden, heel veel plaatsen, heel veel namen genoemd die, die in, in Egypte zijn. En dat komt omdat de schrijvers natuurlijk van het boek, die zijn Egyptenaren. Tayyip, al uitleg. ننظر في الأمثلة السابقة فنرى أن الأسماء علي عائشة مصر أوروبا آه، أسوان ولندن ودمياط السابقة يدل كل منها على شخص أو مكان معين معروف لنا فهذه الأسماء إذا معارف In de voorbeelden zien we de volgende woorden Ali, Aisha, Misr, Egypte, Europa, dus Europa, Aswan, Londen, Dimyat. Dat zijn allemaal namen van of personen of plaatsen die bepaald zijn, die wij kennen. Dus deze mensen of deze plaatsen, dat zijn bekenden voor ons. فهذه الأسماء إذا معارف. Dus deze woorden, deze asma, die zijn ma'rifa. Waarom zijn ze ma'rifa? Omdat ze bekend zijn. Ze zijn bepaald. Als we, het, als we die noemen of die lezen, dan weten we waar, over wat of over wie uh, het wij hebben. وإذا بحثنا في سبب كونها معارف. Als we nu gaan achterhalen uh, hoe komt het dat ze ma'rifa zijn, dat ze bepaald zijn? رأينا أن الذي سمى كل شخص أو كل مكان أراد أن الاسم يدل عليه بعينه ويكون علامة له. Het komt omdat degene die deze namen heeft gegeven aan een bepaalde persoon of aan een bepaalde plek, hij wou dat deze namen uh, op deze specifieke plaatsen of personen duiden. Dat als die namen genoemd zijn, dan uh, wordt er precies begrepen uh, over wie hij of wij het hebben. فعندما سماك أبوك قصد أن يكون اسمك خاصا بك. Dus als je vader heeft je een bepaalde naam gegeven. Toen hij dat gedaan heeft, zijn bedoeling was dat als deze naam genoemd wordt, dan uh, wordt er dus één persoon bedoelt, namelijk jij. إذا نطق به أي إنسان فهم السامع أنك المقصود به دون غيرك. Dus als iemand deze naam noemt die vader heeft gegeven aan jou, dan degene die luistert, dan weet hij dat degene die bedoeld is, dat ben jij. وإذا كان لك قط وسميته اسما فإن هذا الاسم يدل عليه ويعينه وهذا النوع من المعارف يسمى علما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته en hij heeft, geeft hier weer een voorbeeld hij zegt als je een bepaald als je een, een kat hebt een poes hebt en die poes die geef je een bepaalde naam en deze naam geef je want als je die naam roept dan begrijpt degene die luistert dat het gaat om die push van jou. En dit soort al-ma'arif, dit soort al-ma'rifa, wordt alam genoemd. Dat is dus al-alam. En al-alam betekent letterlijk uh, teken. Een teken. Alsof je een teken of een etiket plakt op een persoon of op een plaats. En uh, dankzij dat etiket wordt zo'n persoon of zo'n plaats bepaald. Dan weten we over wie of over wat wij het hebben. En daarom heet het al-alam, een teken. Al-qa'ida al-sab'un. القاعدة السبعون العلم اسم summiya bihi shakhsun شخص أو مكان hayawanun حيوان ayu shay'in شيء Al-alam, wat is dat? Wat is een ism wat ma'rifa is waarmee een persoon of een plaats of een dier of iets anders genoemd wordt. Dat is al alam Dus als je zo'n woord hebt, waarmee een mens of een plaats of een dier of iets anders wordt genoemd, dan heb je het over al-alam. En die is dus ma'arifa. Die is ma'arifa. Hiermee zijn we dus aan het einde gekomen van hoofdstuk 37, al-alam. Ik hoop dat het duidelijk is. Wallahu ta'ala alam. En als iemand vragen heeft hierover, of over iets anders wat we eerder hebben gehad, laat dan de vraag komen. Nou, of misschien iets eh, toevoegen wat ik vergeten ben of iets anders. Nou, uh, broeder Swashwin zegt, ook zonder alif en lam is gewoon alam. Juist, ja. Ook zonder alif en lam. Dus Mohammed, die is dus zonder alif en lam. Maar toch is die ma'rifah. Want als hij alam is, dus hier wordt daarmee een mens of een persoon, een persoon of een dier, voorwerp of een plaats of iets anders genoemd, dan is het alam. Ja, alif wal lam, een woord met alif wal lam, dat is een van de soorten van al-ma'rifa. En ook een van de soorten van ma'rifa, dat is dus zoals we vandaag hebben gezien, dat is al-alam. En ook een andere soort, dat is al-mudaf, zoals we gezien hebben. Dus tot nu toe hebben we drie soorten al-ma'arif gehad. Al-ma'arif, al-ma'rifa. Namelijk al-ma'rifa met een alif in lam, al-ma'rifa vanwege al-idafa en al-ma'rifa vanwege al-alamiyya, dus al-alam. En de andere, de overige zes, overige drie soorten, dat zullen we inshallah later nog bekijken. Ik zie daar, dus Mohammedun is ma'rifa, terwijl het een teken heeft van een nekere. tanwin heel goed, nou, klopt. Dus hier heeft Mohammedun het tenween. Maar toch is het ma'rifa. Waarom? Vanwege al-alamiyah. Omdat die alam is. Shajaratun valt onder alam en dat is dan ma'rifa. Nee, shajaratun niet. Want shajaratun dat is geen etiket. Dat is geen naam waarmee je een bepaalde boom noemt. Dat is gewoon een voorwerp of een plant die zo heet shajaratun. Maar als je het een bepaalde naam geeft, als je het een bepaalde naam geeft, nou je kan iets verzinnen, bijvoorbeeld, nou wat moet ik zeggen, <laughs> eh, eh, laat ik zeggen tiktak bijvoorbeeld. Je noemt het een bepaalde boom, noem je, geef je deze naam, dan is het wel alam. Dan is het alam. Dan is het wel ma'rifa. Maar shajaratun zelf, dat is geen ma'rifa. Dat is geen alam. Want alam is alsof je een etiket erop plakt en je wil dat bepaalde persoon of dat bepaalde eh, plaats of iets anders met die naam noemen. Dat als je zeg maar, die naam noemt, en daarom heeft het bepaald, heet het marifa, dan weet degene tegen wie je het hebt, weet hij waar je het over hebt. Maar als je alleen maar shajaratun zegt, nou, dan weet hij nog niet waar het over gaat. Er zijn een heleboel eh, bomen. Ik hoop dat het duidelijk is. Wafikum barakallahu ta'ala. <clears throat> Nog misschien andere dingen? Ah, even kijken, wat staat dat? Broeder, in de schema zie ik geen hoofdstuk 7. In de schema, welke schema? Even kijken welke schema je bedoelt. De site neem ik aan. Eh, even kijken, deel 1. Snel. Bij huiswerk. 7, hoofdstuk 7, dat is al-mubtada' al khabar Al-mubtada' wal En als ik ga kijken naar het huiswerk, dan zie ik wel hoofdstuk 7. En die gaat ook over Mubtada en Ghadar. Bij mij gaat die wel open. inshallah ta'ala. Oh, 37. Je hebt het over 37.